Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Roermond is vanochtend een casino overvallen. Het gebeurde rond half elf, een half uur na de opening. Hoeveel mensen er toen binnen waren is nog niet bekend. De overvaller kwam de gokhal binnen met een sjaal voor zijn gezicht. Hij bedreigde het personeel met iets in zijn hand dat op een vuurwapen leek en eiste geld. De man is er met onbekende buit lopend vandoor gegaan en is nog voortvluchtig. Naar mensen in de buurt is een sms gestuurd met de waarschuwing om naar hem uit te kijken, maar hem niet zelf te benaderen, omdat hij dus mogelijk een wapen bij zich heeft. Bij de Spaanse enclave Melilla in Marokko zijn twintig lichamen uit de Middellandse Zee gehaald. Het zouden migranten zijn die Melilla, die Europa wilden bereiken. De lichamen werden zo'n 10 kilometer uit de kust ontdekt door de Marokkaanse kustwacht. Gisteren werd er gewaarschuwd voor storm op zee. Mogelijk is de boot waarop ze zaten gezonken. De kustwacht zoekt naar meer slachtoffers. Bij een treinongeluk in de Amerikaanse staat South Carolina zijn twee doden gevallen. Ruim 50 mensen raakten gewond. Door nog onbekende oorzaak botsten een passagierstrein en een goederentrein op elkaar. Bij de botsing ontspoorden verscheidene wagons. Aan boord van de passagierstrein van maatschappij Amtrak waren 147 mensen. De trein was op weg van New York naar Miami. De organisatie van het WK Veldrijden in Valkenburg betreurt het incident van gisteren rond de Belgische ploeg. De Belgische Sanne Kant werd wereldkampioen en haar familie wilde het podium op om haar te feliciteren. Toen ze werden tegengehouden omdat ze niet de goede pasjes hadden, ontstond een vechtpartij. De manager van het Belgische WK-team raakte gewond en hij werd bovendien met zijn vrouw door de politie aangehouden. Dan nog het weer, wat motregen of lichte sneeuw, maar ook zon. Het wordt 2 tot 4 graden en er staat een koude noordoostenwind. Vanavond in het oosten en zuiden plaatselijk wat sneeuw of natte sneeuw. Morgen en de dagen daarna zon.